Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De politie Toulouse staat op het punt de vermoedelijke dader van de aanslag op een Joodse school op te pakken. Een arrestatieteam bestormde vannacht het huis van de man van 24. Hij opende vervolgens het vuur en daarbij raakten twee agenten licht gewond. De politie heeft het huis van de man nu omsingeld. De verdachte vindt zich nog in de woning en zou hebben gezegd dat hij banden heeft met Al-Qaeda. Zijn broer is al wel opgepakt in verband met betrokkenheid bij de aanslag. Bij die aanslag werden maandag een leraar en drie kinderen doodgeschoten man wordt ook in verband gebracht met twee dodelijke aanslagen vorige week in dezelfde regio. Een team van de Nationale Recherche heeft gisteren Emiel Ratelband opgepakt. Dat bevestigt het OM na een bericht in de Telegraaf. De positiviteitsgoeroe zou worden verdacht van een poging tot brandstichting... in zijn eigen woning in Husse drie jaar geleden. Ratelband zou daar iemand anders hebben laten wonen... om te voorkomen dat de woning zou worden gekraakt. Toen die man niet meer weg wilde, zou Ratelband hem met een brandbom hebben willen verjagen. In het oosten van het land is het treinverkeer ontregeld door koperdiefstal. De NS meldt dat er tussen Zutphen en Deventer en Hengelo en Deventer voorlopig geen treinen rijden. De NS verwacht dat de problemen rond het middaguur zijn opgelost. Premier Rutte vindt dat Nederland niet ten prooi moet vallen aan een verkiezingsstrijd vanwege het vertrek van het Kamerlid Brinkman uit de PVV. Dat zei hij gisteravond in de Tweede Kamer in het debat over het vertrek van Brinkman. Enkele oppositiepartijen willen verkiezingen. Verder verwacht Rutte dat de voorstellen over de extra bezuinigingen het nog steeds zullen halen in de Kamer. Brinkman heeft al gezegd dat hij die besluiten zal steunen. Het weer wisselend bewolkt en lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag droog en zonnig, het wordt 13 tot 16 graden. De komende dagen blijft het volop zonnig en wordt het iets warmer. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. Er staan 35 files. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. Op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein 6 kilometer. Dat komt door eerdere problemen op de A20 richting Gouda bij Schiedam. Er staat tussen Maasluis en Schiedam nog 6 kilometer file, maar de rijstroken zijn daar wel weer vrij. Dan de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Dorp 6.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Als Ze were three We were dancing in the street And you looked just like an angel You looked up beside the sky Saw the birds, I wondered why they could fly away so to see you again It's you The old days Thinking about it all and how it ends sometimes Was it wrong or right, was I good enough?